Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans dat we in Nederland te maken krijgen met een terroristische aanslag is groter geworden. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Volgens hem zijn er steeds meer signalen dat terroristische organisaties bezig zijn met het voorbereiden van aanslagen in Europa. Dat is wat anders dan eh, vijf tot tien jaar geleden waar het vooral een dreiging binnen Nederland was. Van jihadisten die radicaliseerden uitreizigers. Eh, het is nu echt een vraag van dreiging die komt uit de kern van de, de IS. En vooral nog wat meer preciezer vanuit een van de provincies van de IS, Afghanistan. ISKP staat daarvoor, waar we steeds meer signalen van krijgen tot voorbereidingen van aanslagen in Europa. Waarschijnlijk hoeven we niet meteen helemaal in paniek te raken, want het dreigingsniveau is niet veranderd. Staat nog steeds op niveau 3. Dat betekent dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is, maar dat er geen duidelijke aanwijzingen voor een aanslag zijn. Vijf meisjes zijn opgepakt voor het mishandelen van een meisje van 15 in Veghel. Twee weken geleden werd het meisje geschopt en geslagen. Er werd ze gedwongen om op haar knieën te zitten en sorry te zeggen. De beelden zijn ook online gezet. De vijf meisjes hebben de mishandeling gefilmd en online gezet. De politie zegt dat dat het nog pijnlijker maakt. De brandweer in Zuid-Limburg helpt collega's in hun buurland... bij het blussen van een grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Correspondent Ardi Stemerding legt uit wat ze daar precies gaan doen. Die Nederlanders die gaan vooral proberen om te voorkomen... dat die brand eh, zich nog verder eh, uitbreidt. Dus die gaan met twee waterwagens die kant op vanaf Zuid-Limburg. Het is zo'n 20, 30 kilometer rijen eh, rijden het gebied... vanaf de Zuid-Limburgse grens. En dan gaan ze proberen een soort stoplijn te maken. Hè? Dus een rand van water eromheen om te voorkomen... dat dat er niet een nog groter gebied eh, gaat branden dan, dan het nu toch al doet. De brand breidt zich nog steeds uit omdat het vuur ondergronds gaat. In het gebied waar de Limburgse brand brandweer meehelpt zou zo'n 50 hectare in brand staan. Krijg je nog het weer? Redelijk wat bewolking met in het noorden kans op regen of motregen. Landinwaarts breekt de zon vaker door. Het is vanmiddag 12 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Morgen krijgen we volop zon. Het wordt zomerswarm met op sommige plekken 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 12 kilometer tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met een kwartiertje vertraging. De N247, ook daar wordt langzaam gereden tussen Amsterdam en Hoorn. Bij Broek in Waterland kom je in 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 All I need. All I need. All I need Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eerste Kamer hoort rond deze tijd de uitslag van de verkiezingen. De 75 leden worden voor het grootste deel gekozen door de nieuwe Provinciale Staten. In maart was BBB bij de Statenverkiezingen de grote winnaar. De terroristische dreiging in Nederland is toegenomen, zegt veiligheidscoördinator NCTV. Dat komt onder meer door Koranvernielingen. De kans op een aanslag blijft voorstelbaar. Op Roland Garros is Aranska Rus in de eerste ronde uitgeschakeld.